Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Nederland gaat opnieuw noodhulp afgooien boven Gaza. In samenwerking met Jordanië zullen voedsel- en noodhulpproducten gedropt worden. Ook andere landen bieden op die manier hulp aan de inwoners van Gaza. Volgende week vrijdag is de eerste dropping. En ook in de weken daarna zal Nederland hulpgoederen blijven afgooien. Het streven is om dagelijks 24 ton te droppen. Hamas heeft een video gedeeld waarop een Israëlische gijzelaar van 22 te zien is. De beelden tonen dat hij in een kleine tunnel zit en vermagerd is. Ze worden afgewisseld met beelden van uitgehongerde Palestijnse kinderen. Ze eten wat wij eten en ze drinken wat wij drinken, schrijft Hamas bij de video. De Israëliër werd bijna twee jaar geleden op 7 oktober gegijzeld door Hamas op een muziekfestival. Gisteren kwamen er ook al beelden naar buiten van een andere Israëlische gijzelaar... via de terroristische groepering Islamitische Jihad. De Amerikaanse president Trump zegt twee nucleaire onderzeeërs te verplaatsen... na dreigementen van de voormalig Russische premier Medvedev. Op zijn eigen sociale mediaplatform heeft hij het over uiterst provocerende uitspraken afgelopen dagen ruzie de Medvedev openlijk met Trump op sociale media. Gisteren zei hij dat Trump niet moet vergeten dat Moskou over nucleaire aanvalscapaciteiten beschikt. Medvedev was eerder president en premier van Rusland. Nu is hij vicevoorzitter van de Veiligheidsraad van Rusland. De provincie Utrecht denkt dat probleemwolf Bram degene was die eergisteren een jongetje van zes beet en meesleurde. DNA-onderzoek moet nog uitwijzen of dat vermoeden klopt. De wolf had eerder al tot twee keer toe een wandelaarster gebeten. Deskundigen zeggen dat het dier gevaarlijk is voor mensen... en er is al een afschotvergunning afgegeven. Het weer. Vanavond op veel plekken droog, maar komende nacht volgen er opnieuw buien.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 I look up to the sky and I find my peace. I know you'll be there. So, starlight, won't you lead the way down this river? Keep me afloat, keep me afloat. If I ever drift away, won't you be? you through the clouds. I feel you when rains. is. You'll never walk out, even on my darkest days. Like a guardian, you're watching over me through the depths of my own despair. I look up to the sky and I find my peace.